geweldig nummer van Tommy James en de Chandels in eh, Crimson and Clover. Was knap hoor, in 1969 om dit geluidseffect eh, te maken, want dat moest allemaal met het handje. <laughs> ja, geweldig. En welkom bij het tweede uur van de show. Gaat duren tot 12 uur, ook uh, vandaag is een vochtige ochtend. Buiten is het 16 graden en binnen is het gewoon lekker 20. Dus, het wordt weer gewoon een huiskamertemperatuurprogramma. ZVL. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen.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 Bugs Fizz zongen namens Engeland The Land of Make Believe. Ja, gedoe over de stemmentellen, of het stemmen tellen van Israël en zo, hoop gedoe. Nou, gaat maar niet liggen, hè, die storm. Het is wat. Nou ja, de lekkere muziek van het grijze verleden uit 1982 hier in de show. En Creedence Clearwater Revival met Traveling Band. Wat ongelooflijk veel leek op eh, Rollover Beethoven. Misschien als je een beetje muziekkenner bent, dan weet je wat ik bedoel. Straks een reportage van Jeroen van Gent in de show. Wat erin zit hoor je over een paar minuten al hier bij ZVL.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 I have no love. ZVL. Een nieuwe single van Samber, Undressed. Niks uitgekleed aan aan dit nummer. Dus eh, wel lekker. Ja. Ook voor deze zondagmorgen bij ZVL. En Natalie Imbruglia met Torn uit 1997 alweer. Ja, eh, straks een eh, mooie reportage van Jeroen van Gent. En waar gaat hij het straks over hebben met het publiek op straat? Nou, dat is best wel een heel interessant onderwerp zou ik zeggen. Want je zou kunnen zeggen, leeft het culturele leven nog wel bij de mensen? En daarom vroeg hij op straat, welke culturele gewoonte vindt u mooi? Hm, goede vraag. De antwoorden hoor je straks over een minuut of tien hier bij ZVL. Een van de weinige hits van de groep Pilot. Had een paar leuke hits in de jaren 70, waaronder deze Magic. En daarom hoor je hier bij ZVL op deze vochtige zondagmorgen. Maar het wordt beter, of zie ik hier tenminste op eh, de weersvoorspelling. Of is het, eh, ja, het is eigenlijk geen voorspellingen. Daar worden, weer, daar worden weerologen heel nerveus van als je het zegt. Het zijn verwachtingen en dat is wat anders. Pilot dus, en de voormama's en de papa's en California Dreamin'. my pride. Eh, nieuwste single voor Young Gun Silver Fox. Stevie Insly. Helemaal gebaseerd op hun eh, werk eh, zou je kunnen zeggen. En wel een ontzettend lekker nummer. gaan we nog veel meer horen, denk ik. En Hollywood Beyond. What's the color of money? Nou, vroeger was dat heel mooi natuurlijk. Al die tientjes, die juten en die snippen. <laughs> en nu is het wat saaier. Maar ja, goed. Eh, een goede vraag. Tijd voor eh, de reportage van Jeroen van Gent. In weerwil van globalistisch denken is deze planeet bond geschakeerd qua culturele exponenten. Wat een prachtig woord. Zelfs in ons piepkleine land is er waarachtig een fix verschil tussen Friese, Limburgers en Zeeuws-Vlamingen natuurlijk. Dat komt op zeer uitlopende ja, wijze tot uiting. En welke culturele gewoonte vindt u dan weer mooi? Jeroen van Gent ging de straat op, vroeg het u en jawel, zoals altijd, hier zijn ze, uw antwoorden. Welke culturele gewoonte vindt u mooi? Dat kan heel breed zijn, dat kan een feestdag zijn, dat kan kleding zijn, dat kan een museum zijn, kunsten. Dus welke culturele gewoonte vindt u mooi? Eh, kerst. sorry? Kerstmis. Ah. Zoiets. Ja, kerst. Wat heeft u met kerst? Eh is altijd wel saamhorigheid, en ah. gezelligheid en bij elkaar. Dat. Misschien ook wel een beetje vrede. Ja, dat zou wel fijn zijn, ja. Dan zou het eigenlijk elke dag kerst moeten zijn. Eigenlijk wel, hè? Eigenlijk wel, ja. Eén dag niet, maar de rest van het jaar wel. Ja, ja <laughs> alle, alle, dagen, alle dagen moet kerst zijn dan. E-, hè? Elke dag kerst. Ja. ja. Oliebollen met uh, eh, oudejaarsavond. Ja. Ah. Nou of dat eh, mooi is. Als de politiek erover gaat praten om dat te gaan verbieden, dan gaat u iets heel dappers doen. Ja, dan ga ik op de barricade. Ja, dan ga ik op, dan ga ik op Binnenhof uh, eh, strijken. Ja. voor de oliebol. Voor de oliebol. Ik ben voor de oliebol. Hoeveel eet u er wel niet dan? niet veel, twee. <laughs> maar ik wil ze wel kunnen blijven eten. Maar dat is lekker. Ja, ja, dat moet blijven. Op zijn tijd, ja. Lang leven de oliebol. Ik zou het zo ineens niet weten eigenlijk. Maar ik ben, voor kunst wel, ben ik wel... Eh, ja. Wat ik, kan er zo even niet op komen. Nou, er wordt zwaar bezuinigd op kunst dus door dit kabinet. Het eh, wordt heel moeilijk. Uh, musea zijn minder toegankelijk. Ja, dat, vind ik, eh, dat, vind ik, heel erg. Want dat, is, eh, dat moet blijven. Dat is, ja, dat, ja, dat is het ook. Ja. Het is gewoon geweldig om, om met ja, kunst te zien en te beleven. Ik vind dat, dat zou wel jammer zijn. Maar ja, goed. welke culturele gewoonte vindt u mooi? Welke ehm, culturele dat Kan natuurlijk heel, heel breed. Ja, ik ben... Feitelijk. Sorry hoor. Ja. Geef niet. <laughs> ik ben zelf eh, eh, bekeerd naar de islam. Dus ik ben ah. Nederlands, maar ik ben bekeerd naar de islam. Dus ik denk dat dat wel eh, ook een, religie natuurlijk. mijn vriend is Marokkaans, dus ik heb best wel veel culturele. heb ik, ja, daar weet ik zeker wel wat van, ja. Ja? Ik, dus, dat past wel bij mij, ja. Ik vind het heel leuk. Ik heb dat nog niet eerder gehoord. <laughs> Dat komt door die vriend natuurlijk dan wel een nee, beetje. Nee, die kende ik eh, nog niet. Oh. Eh, ik had een vriendin, een beste vriendin, die is eh, Marokkaanse afkomst. Ja. En die heeft me eigenlijk daarin een beetje geleid. Daarin. Ja. ja, en ik vond het heel interessant. Ik had altijd wel vriendinnen van Marokkaanse afkomst, Turkse afkomst. Mijn nichtje is Turks. Dus ja, en ik vond het heel interessant. Dus ik ben eigenlijk in gaan verdiepen en toen... Nou is islam is natuurlijk een godsdienst, maar heel veel cultureel bepaald. Hè? Want het is in elk land anders. Eh, waar neigt u naar? Wat is er dan een, een typisch Nederlandse islam ook al? Ehm, of kan ik dat niet zeggen? Mm, ik denk het niet. Ik denk dat het per persoon heel anders is. Eh, maar inderdaad, de, meeste dingen die zeg maar, slecht in het nieuws worden gebracht, is meestal wel culturele vergissingen, eigenlijk vind ik het. Want een godsdienst is niet cultureel, dat is, dat is heel iets anders. Mhm. Ja, dat eigenlijk. Maar de exponent, het is, in Nederland weer anders dan in België of in Frankrijk, toch mm. meestal? Het is per persoon, denk ik gewoon. Het is echt niet, het, is, ah. het is, niet qua land anders, denk ik. Ik denk dat het echt per persoon ligt. Het, ja. het is cultureel, ja, het is zo groot. Ik, nee, dat denk ik niet. Het is echt per persoon. Culturele gewoonte is heel breed. Ja, kan dat zijn. Kan van alles zijn. Eh. Kunst, feestdagen, eh, mm, kleding. Kleding, ja, kleding. Ja? Ja, kleding. Wat precies? boerka. Nee, geen boerka. <laughs> nee, geen boerka. Nee, nou ja, dat, kan ook. Kan, ja, hele mooie boerka. Ja, zeker, zeker. Maar dat bedoelt hij niet? Gewoon eh, lekker vlot kleden en zo. Ja? Ja, daar hou ik van. Ik hou van winkelen. En als u in een ander land komt, kijkt u dan ook naar de kleding? Ja, ook. Ah ja. Ja, alles. Alles, alles wat eh, er staat. om. Nee, dat winkelen vind ik gewoon eh, een hobby. Winkelen? Ja. Maar ja, er zijn niet veel winkels meer. Dus ja, die hobby wordt ook steeds minder. Minder diversiteit in de, in de, in de kleding. Ja. ja. Maar culturele gewoonte, kleding, verder nog iets? Kunst, lezen, boeken, eh, film, films? Ja, series, films. Vind ik wel leuk. Noemt u een serie. Welk, wat vindt u leuk? Eh, Misschien een tip gelijk aan de andere. Handmaids. Handmade? handmaids, ja. Dat is op eh, Videoland. Een serie? Ja, dat is een serie. Moet je kijken. Dat is echt goed. Waar gaat, gaat hij over? Secte. Een Ja. Oh, verwikkelingen in een secte. Ah, dan kan ik hem iets waarvoor voorstellen. Ja. Nee, spannend. Echt spannend. Goeie tip. Ja. Wellicht. Dus, ja. Oké. Welke culturele gewoonte vindt u mooi? Welke culturele gewoonte vindt u mooi? Culturele gewoonte? Ja, kan, dat is heel breed. Ja, zeker. Alle kanten op. Ja, dat kan je zeker op. Nou ja, als je naar de afgelopen dagen kijkt, 3 en 4 en 5 mei, is dat wel eh, een cultureel erfgoed. waar we eh, zeker bij stil moeten staan en heel belangrijk is. Ja, bijvoorbeeld. Dus dat is heel kort, ja. ja. waarom is het belangrijk, eh, die, die 4 en die 5 mei? Nooit vergeten wat, waar wij nu voor leven, hè? Dus dat is het belangrijkste. Ze hebben heel veel gegeven en gelaten voor ons, voor de vrijheid. Ja. En er wordt nu, je kijkt wat er gebeurt in de wereld. Brand overal, dus... Nee, moeten we niet vergeten. Ja. De zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. blessing, and now someone else is getting all your best. Well, these boots are made for walking, and that's just what they'll do. And one of these days, these boots are gonna walk all over you. Now what's right is right, but you ain't been right Well, these boots are made for walking, and that's just what they'll do. And one of these days, these boots are gonna walk all over you. walk all over you. 16 minuten voor 12 alweer hier bij ZVL. De Fortops en It's the Same Old Song, natuurlijk. Ja, en Billy Ray Cyrus en These Boots Are Made For Walking. Kijk even op de agenda van vandaag. Vorige uur had ik het er ook over, over wat is er allemaal te doen. Nou ja, langs de waterkant. En ik hoop dat het dan ook aan de waterkant is en blijft en niet van boven komt. Dat zou vervelend zijn. Er zijn huiskamerconcerten te doen. En als je honger hebt vandaag, veel trek dat is beter gezegd. Dan is er een food truck festival in Breskes. Dat is natuurlijk erg leuk. Dus als je eh, niks te doen hebt en lekkere trek, ga daar dan naartoe. Wil je meer informatie over al deze leuke dingen? Dan ga je naar onze website www.omroepzvl.nl omroepzvl.nl en daar vind je alle informatie over de activiteiten van vandaag, maar ook de komende weken. las ik al je lieve brieven. Hier heb ik jou voor het eerst bemind. Hier schikte ik jouw vaas met bloemen. Ik was er blij mee als een kind. Ik hoorde stem stap, het kraken van hun bed. Hun hondje later overreden. De grammofoon en het toilet. Dag huis, dag lieve al. verhuizer zegt bedankt. Ik kijk omhoog achter die gevel. Waar ik heb gelachen en gejankt. Ik krijg haast spijt van mijn verhuizing. Maar het oude huis wordt gauw gesloopt stopt een auto met twee mannen. Waarvan er één de grond straks koopt. Dag huis, dag lieve oude woning.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 De voorhoorde je Willeke Alberti en het Oude Huis. Ik ga er van tussen. Het is mooi geweest voor vandaag. Zo meteen het uh, verzoeknummerprogramma. Jij kunt nog steeds eh, verzoeken indienen trouwens. Hè? Dat gaat heel makkelijk via onze website omroepzvl.nl. Het tapje verzoekjes. En daar kun je je verzoek voor zometeen indienen. Lijkt me hartstikke gezellig om jouw verzoekjes straks te horen hier in de show bij uh, Omroep ZVL. Ehm, ik ga er van tussen, dus zoals gezegd, ehm, nog één prachtig nummer voor je van Robert Palmer. Best of Both Worlds. Eh, ik ga er van tussen, dus... Volgende week zondag is er weer een nieuwe aflevering van de show bij Leven en Welzijn. En dan ben ik er ook weer. En dan ga ik ook weer lekkere muziek voor je draaien en leuke onderwerpen behandelen. Dus wees erbij. Ik wens je voor vandaag een mooie dag zonder al te veel regen en een strak zonnetje. you are the